Morat Rouakili met het NOS-journaal. Ruimtevaarders uit Rusland en Italië hebben samen een ruimtewandeling van 7 uur gemaakt bij het ISS. Ze werkten onder meer aan de Europese robotarm die in juli bij het ruimtestation is aangekomen met de Russische module Nauka. De robotarm is grotendeels in Nederland ontwikkeld. Twee weken geleden meldde Russische media nog dat de Russische ruimtevaartorganisatie zou gaan stoppen met het gebruik van de robotarm vanwege de westerse sancties. Dmitri Rogozin, de man die met het dreigement kwam, is inmiddels vervangen door president Poetin. Bij een actie van de politie in een krottenwijk in de Braziliaanse stad Rio zijn zeker 18 doden gevallen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om 16 vermoedelijke criminelen, een inwoonster van de krottenwijk en een politieman. De politie in Rio voert regelmatig operaties uit in de sloppenwijken van Rio. President Bolsonaro staat achter de harde wijze waarop wordt opgetreden tegen de georganiseerde misdaad. en zei eerder dat gangsters moeten sterven als kakkerlakken. De Voedsel- en Warenautoriteit roept iedereen die naar het buitenland op vakantie gaat... om geen planten mee terug te nemen naar Nederland. De planten kunnen besmet zijn met de Xylella fastidiosa-bacterie. Die veroorzaakt een van de schadelijkste plantenziektes ter wereld. En de wedstrijd tussen Duitsland en Oostenrijk op het EK is gewonnen door de Duitsers. In de kwartfinale in West-Londen versloeg Duitsland de zuidenbuur met 2-0. Het duel begon met een minuut stilte voor de donderdag overleden HSV-legende Uwe Zeeler. Ook droegen de Duitse vrouwen rouwbanden. Duitsland is in de halve finale de mogelijke tegenstander van Nederland. De titelverdediger moet dan zaterdag in de kwartfinales wel eerst zien af te rekenen met Frankrijk.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 ligt iets wonderlijks verborgen. Maar altijd weer onder die laag. Ik flap eruit wat ik aan denk. En wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt dans tussen donker en licht.